die met een boot naar Gaza probeerden te varen. Israël heeft die boten tegengehouden en de opvarenden naar Israël gebracht. Premier Schoof vindt het niet gek dat ze zijn opgepakt. Het is een rood reisgebied, dus sowieso hadden wij gezegd... ga er nou niet heen. Maar goed, men is daar wel naartoe gegaan om hun moverende redenen. Eh, Israël heeft daar een grens getrokken die wel zou door deze mensen bestreden wordt. Maar vanuit hun optiek eh, snap ik dat ze de mensen oppakken. Er zijn ook zeven Nederlanders opgepakt. Schoof denkt dat ze over een paar dagen weer hier zijn. De koning heeft gereageerd op de foto van zijn dochter, prinses Alexia... die daarop met Antoon te zien is. De story verspreidde die beelden. Willem-Alexander werd er naar gevraagd door journalistiekstudenten... van de Hogeschool Fontes in Tilburg. Nou, kijk, zoals ik net ook al gezegd heb... Hè, eh, persvrijheid, eh, vrijheid van meningsuiting zijn dermate belangrijk om misstanden eh, in de maatschappij aan de kaak te stellen. En om die dan te misbruiken om, eh, om iemands privacy eh, ehm, te schenden en geld mee te verdienen... Daar zijn ze te belangrijk voor. Ja, het is de afspraak dat de pers geen foto's maakt en verspreidt van het Koningshuis in hun privé-tijd. En de grote bakken hutspot zijn weer binnen in Leiden. Het is bijna 3 oktober, dat betekent Leidens ontzet... waarbij de stad viert dat ze werden bevrijd van de Spanjaarden... die de stad belegerden tijdens de 80-jarige oorlog. Momenteel wordt er traditioneel hutspot gegeten... die met grote bakken binnenkomen rollen. Waar is de hutspot? Die zit in deze warmhoutbakken. Let wel. Voor... Eh, meer dan 7000 ongeveer personen. En daar heb je een flink boodschappenlijstje voor nodig. 1900 kilo aardappelen, 803 eh, kilo peen, 612 kilo ui, 421 kilo klapstuk, 788 liter jus en 37 kilo kruiden. Morgen is het ook nog de hele dag feest op straat met kermis en een optocht. Het weer, het is op steeds meer plekken bewolkt. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen veel wolken, hier en daar wat regen. En het wordt vooral wat frisser. maximaal van 13 tot 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A2 naar Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel 4 kilometer en dat kost je een kwartier extra.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 Dit is ZFM. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische minister Katz van Defensie zegt dat Palestijnen vandaag een laatste kans krijgen om het belegerde Gaza-stad te verlaten. Het leger lijkt de stad te gaan verwoesten. Er zijn al tientallen flats in de stad opgeblazen de laatste weken. De Britse politie heeft twee mensen opgepakt na de aanval op een synagoge in Manchester. Waar ze van verdacht worden is niet bekend. De politie gaat ervan uit dat het een terreuraanslag was. De ME heeft ingegrepen bij een demonstratie in Den Haag. Betogers eisen dat het kabinet opkomt voor de honderden activisten... die per boot naar Gaza probeerden te varen. Israël heeft de boten geënterd. Het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Het wordt een graad of 8. Morgen is het grijs met later regen bij zo'n 14 graden. Dit is ZFM. your perfect world, trying to find something that don't exist. Maybe I'm the kind of guy keep stumbling right on shoes that just don't fit. van de Ocean, Dote Wet Sprocket. Ik eh, ga even dat uh, laatste 12 minuten even een beetje kapen van eh, dit non-stop gedeelte. Vind ik altijd wel even leuk, want er zijn soms nummers die ik dan eigenlijk best wel even op de radio wil delen. Dat is dan het moment om het te doen, denk ik, toch? En dat doen we bijvoorbeeld met een ouderwetse disco-klassieker. En die is van deze manier... Niet ho, ho, ho. Dit is natuurlijk niet eh, de bedoeling. Eh, want eh, nu gaat er iets echt, helemaal falikant mis. Die moet, dit moet het zijn. Nee, nee, nee, nee. Dit moet het zijn. <laughs> Juist. Want Tramhouse komt zo direct in het volgende programma. Jimmy Bohorn en Spank heet het. En het is een beetje zo'n fout nummer die je wel eens hoorde... als je uitging in bijvoorbeeld Zandvoort... En eh, de zestigers onder ons, die zullen dit eh, zich vast nog wel een beetje herinneren. Zweterig. Chin Chin bijvoorbeeld. Zoiets. Lacoste shirtje aan. Eh, of Lacoste polo shirt aan. dat is het eigenlijk. En dan lekker stampen. Zoiets moet het geweest zijn. Jimmy Balhorn. Met Spank. En dat uh, dateert dus toch wel, denk ik, aan het begin van de jaren 80. En als het zo niet is, dan is het eind jaren 70 wel geweest. Maar het eh, is wel een lekker fout 12 inchje die je dan eventjes nog eh, de speakers voorbij hoort rollen. Uh, dat zeggen hebben we er nog, nog eentje te gaan in dit non-stop gedeelte. Want ja, ZFM gaat de avond in, maar niet heel lang. Want straks is het even tijd voor Alternative FM. Ik heb hem al een beetje weggegeven. Tramhouse, dat is de eerste die, die je gaat horen straks na 7 uur. Make it happen misschien ook eh, wel een beetje voor onze Burry. De burgemeester, want die houdt eh, een beetje van Tramhouse. Uh, zo zit het. maar ik ben bijna verzuimd om nog een nummer te draaien. Want als op een gegeven moment de, strandhuisjes van... of beter gezegd, de strandpaviljoens van het strand worden gehaald... dan weet je dat het toch een beetje voorbij is met die, met die zomer. En de metafoor die bij dat nummer hoort... is toch wel deze van Chris Riau. Het gaat natuurlijk over iets heel anders. Want dat heeft eh, te maken over de liefde. Waar anders over. En de afstand tussen een wat ouder persoon en een wat jonger persoon. Dat is een beetje kort de strekking van het eh, verhaal.